uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de vier grote steden slaan nu ook de ombudsmannen alarm over het groeiende aantal daklozen. Ze vragen premier Rutte om in te grijpen. De landelijke en regionale ombudsmannen zeggen dat er steeds meer jongeren en gezinnen dakloos raken. Doordat er te weinig opvangplekken voor gezinnen zijn, worden kinderen van hun ouders gescheiden. Ook blijven vrouwen noodgedwongen in onveilige situaties wonen... omdat er geen plek is in de vrouwenopvang. Volgens het CBS is het aantal daklozen de afgelopen tien jaar verdubbeld tot zeker 40.000. Opnieuw stap gezet in de afzettingsprocedure tegen president Trump. De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft het rapport over Trump doorgestuurd naar de juridische commissie. Die gaat zich buigen over een eventuele aanklacht. In het rapport staat dat Trump zijn macht heeft misbruikt... toen hij Oekraïne onder druk zette... om een onderzoek te beginnen tegen de zoon van zijn rivaal Joe Biden. En dat hij het onderzoek van het huis hiernaar heeft gedwarsboomd. Om Trump af te zetten is uiteindelijk een tweederde meerderheid nodig in de Senaat. Partijgenoten van Trump hebben daar de meeste zetels. In de Haagse wijk Duindorp is het gisteravond vrij rustig gebleven. De politie had de wijk afgegrendeld. Wie erin of eruit wilde moest zich legitimeren. Aan het eind van de avond werden er vier mensen aangehouden. Waarom precies is onduidelijk. Zondag en maandag waren er rellen in Duindorp... omdat er de komende jaarwisseling geen vreugdevuur komt. Ook in Scheveningen gaat het vreugdevuur niet door. Daar zijn geen ongeregeldheden gemeld. Het weer, het is droog, met vooral in het zuiden kans op mist.